Uur. Carolijn Bari met het NOS Journaal. Het kabinet overweegt om voetbalsupporters uit de stadions te weren... als ze zich dit weekend opnieuw niet aan de coronaregels houden. Minister Van Ark zegt in het AD dat er bijvoorbeeld zonder publiek gespeeld kan worden... als ze de regels weer overtreden. De betrokken ministers praten met burgemeesters van de grote steden over nieuwe ingrepen. Het Outbreak Management Team komt daarover maandag met een advies. De blik wordt dit weekend eerst op het betaalde voetbal gericht. Ondernemers, hun werknemers en klanten moeten zich beter aan de coronaregels houden. Zo kan een situatie zoals in maart voorkomen worden. Die oproep doen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland in een brief aan alle leden. Daarin schrijven de werkgevers dat ze merken dat de aandacht is verslapt... en vragen ze hun leden het voortouw te nemen bij het volgen van de gedragsregels. De werkgeversorganisaties beginnen dit weekend met een campagne op sociale media. Ook dringen ze er bij het kabinet op aan om zo snel mogelijk alle test- en labcapaciteit in te zetten. Er zijn nog eens vijf verdachten aangehouden voor de aanval met een mes gistermiddag in Parijs. De Franse regering beschouwt de aanval als een islamitische terreurdaad. In de buurt van het oude kantoor van het satirische weekblad Charlie Hebdo... raakten twee journalisten zwaar gewond. Ze zijn niet in levensgevaar. Vanmiddag werden al twee, gistermiddag werden al twee mannen aangehouden, onder wie de hoofdverdachte. Dat is een 18-jarige man van Pakistaanse afkomst. Hij was al eens eerder aangehouden voor verboden wapenbezit... maar de veiligheidsdiensten wisten niet dat hij geradicaliseerd was. In het zuidwestelijk kustgebied heeft flinke regenval en windstoten geleid tot tientallen meldingen, vooral over omgewaaide bomen. Zo haalde de brandweer een boom van de A58 bij Seer Arendskerken en raakte de vuurtoren van Haamstede beschadigd. Op de Westerschelde bij Terneuzen kwam een schip in de problemen. Ook de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zegt dat er veel stormschade is. Voor Zeeland geldt code geel tot 2 uur vanmiddag. Het weer in het zuidoosten van het land nog veel wind. In de rest van het land is daar weinig van te merken en valt soms een bui.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 I love you from the moment, from the moment that I saw you naked mm, yeah I could never love nobody else, nobody else to play. I love you, baby mm, mm. One weekend, no sleeping You weren't even my girlfriend, yeah We were kissing, like real kissing Then somebody said, let's get to remember if it's way too soon.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 I'm on the fast lane, things are moving slowly. I hit the brakes, only red lights surrounding me. was looking to my side when I noticed you. Your presence got me satisfied. Did you feel it too? There's no way to go. There's no escape from you. We play a waiting game, and you know my eyes are searching for you. but it feels like eternity. I don't care about the time, cause I'm into you. We've been fooling, though, ride. Is this deja vu?